De route ging over het Museumplein, waar tienduizenden in het oranje geklede fans de helikopters toezwaaiden. In Amsterdam valt de drukte voor de huldiging mee. De gemeente hield gisteren rekening met de komst van een miljoen mensen, maar dat aantal werd vandaag naar beneden bijgesteld. De NS verwacht zo'n 40.000 mensen naar Amsterdam te vervoeren. Voor de derde keer in zes weken tijd koerst een schip met hulpgoederen richting de strook van Gaza. De Israëlische marine blokkeert de kust van de Gazastrook en zal in uiterste instantie het schip enteren. Het schip met hulpgoederen is gecharterd door een zoon van de Libische leider Gaddafi. Het vaart onder een Moldavische vlag en heeft 2000 ton hulpgoederen aan boord. De schade door het noodweer op het festivalterrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde wordt geschat op ruim 1 miljoen euro. De grootste schadepost is voor de leverancier van de tenten. Het bedrijf Top Tents leed een verlies van 720.000 euro. De organisatie van de Zwarte Cross krijgt nu tenten van andere organisaties. Lichtenvoorde en andere delen van de Achterhoek werden gisteren verrast door hevige regenval en windhozen. Het extreem slechte weer veroorzaakte op veel plaatsen grote schade. Definitieve besluit over de opslag van CO2 onder een woonwijk in Barendrecht wordt waarschijnlijk begin volgend jaar genomen. Mochten bezwaarprocedures die beslissingen niet doorkruisen, dan zou de opslag op zijn vroegst begin 2012 kunnen beginnen. Dat heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. De opslag van CO2 in Barendrecht ligt gevoelig. Inwoners maken zich zorgen over hun veiligheid en zijn bang dat hun huis in waarde daalt. Het gaat om een proef die wordt uitgevoerd door Shell. Het weer, periode met zon, afgewisseld door wolkenvelden. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden op de Wadden en 27 in Limburg. Morgen broeierig warm bij 27 graden en stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 Eh, live vanaf de Honkbalweek natuurlijk, eh, ja, die al lang bezig is vanaf 9 juli natuurlijk. Tot 18 juli, want dan is de grote finale natuurlijk. We gaan uh, lekker live luisteren hier bij CFM Zandvoort naar Honkbalweek Radio. En zometeen natuurlijk de grote wedstrijd met Nederland.